7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Honderden Nederlanders hebben zich als vrijwilliger gemeld... om een mogelijk coronavaccin te testen... van het farmaceutische bedrijf Janssen Vaccins in Leiden. Een groep van 135 mensen gaat meedoen aan een onderzoek... om te ontdekken welke dosis de beste immuunreactie oplevert. En ook wordt gekeken naar de veiligheid van het vaccin. Als de uitkomsten positief zijn, komt er een nieuw onderzoek... met duizenden vrijwilligers in een gebied waar veel coronapatiënten zijn. Daaruit moet blijken of het vaccin echt tegen het virus beschermt. Schooldirecteuren maken zich zorgen over het tekort aan personeel... nu het schooljaar overal weer is begonnen. De Algemene Vereniging Schoolleiders meldt op basis van een peiling onder 600 directeuren... dat 83% van hen daarover bezorgd is. De schoolleiders zeggen dat het bestaande lerarentekort is verergerd door de coronacrisis... Zo zijn docenten uit de risicogroep afwezig... en blijven leraren met milde klachten uit voorzorg thuis. De vereniging sluit zich aan bij het pleidooi om het onderwijs voorrang te geven bij coronatesten. In Zweden is de eerste fabriek ter wereld geopend waar staal gemaakt wordt met behulp van waterstof in plaats van kolen. Bij steenkool komen grote hoeveelheden CO2 vrij, die bijdragen aan klimaatverandering. In de nieuwe Zweedse fabriek wordt staal gemaakt met behulp van duurzame elektriciteit uit onder meer waterkracht. Over 20 jaar wil Zweden alleen nog maar duurzaam staal produceren. De Australiër Caleb Ewan heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. Hij was in Sisteron de snelste in de massasprint. Vorig jaar was Ewan met drie etappezeges de succesvolste sprinter in de Tour. De gele trui blijft in bezit van de Fransman Julien Alaphilippe de etappenwinnaar van gisteren. Het weer vanavond en vannacht klaart het op.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 Eh, nee, niet de Grand Ole Opry, want daar is hij al lid van. Van de Country Music Hall of Fame. Dus ik ben echt heel erg benieuwd, want hij hoort echt in dat rijtje thuis. Eh, we hebben wat volkmuziek voor jullie. Courtney Marie Andrews en Kindness of Strangers. En daarna gaan we naar de digitale brievenbus. all the small talk in the kitchen in the end info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Noorwegen. Inmiddels hebben we al wat nummers van deze artiest gedraaid in de show. Maar uh, ik blijf een hele lekkere stem vinden, dus uh, ik gooi er weer eens wat tegenaan. Big B en As Long As I Don't Have You. Well, it ain't much that I want in this little life of mine. Just a whole lot of money and to be a legend in my own time. A big house, drive a fancy car, a swimming pool in my backyard. But none of that stuff won't matter at all as long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all long as I don't have you. religious man, but I do pray from time to time. And I hope the Lord will look down on me and grant me these prayers of mine. Private jets, tailored suits, custom hats, and snakeskin boots. But that will keep me from moaning the blues as long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all long as I don't have you. Well, I know that I'm not the only man who ever dreamt of things like this. But they're all just material things that I reckon one doesn't need. And I'm just a simple man dreams I hope would come true. But none of that stuff won't matter at all. As long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all. As long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all long as I don't have you. Long as I don't have you. Better believe me. Long as I don't have you. You know I love you. Long as I don't have you. Long as I don't have you. You know it's true. Long as I don't have you. Long traditionele countrymuziek uit Noorwegen. Big B en As Long As I Don't Have You. We gaan naar onze, aan onze spiegelplaats. Daarvoor gaan we naar 1951 met een nummer van Lester Flat, Earl's Crux en de Foggy Mountain Boys. Maar dit is niet het origineel. Nee, nee, nee. Want in 1931 werd het voor het eerst opgenomen door Buster Carter en Preston Young met Posey Aurora op viool. Dus 1951 op de plaat gezet door Lester Flat. Samen met Earl's Crux en de Foggy Mountain Boys. En 20 jaar later in 1971 Buck Owens. Twee keer Roll in My Sweet Baby's Arms. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I ain't gonna I ain't gonna work on the farm. Lay around my shack to the birds are mijn rolling the sweet baby on Rolling the sweet baby song. Rolling the sweet they ran Lay around my shack plaat. I'm gonna lay around the shack Till the mail train comes back Then I'll roll in my sweet baby's arms show, Bluegrass Time. Airplane, Allison Krauss en Union Station. En My Love Follows You Where You Go. Laat nou, dat is toch een geruststellende gedachte. En van Bluegrass gaan we naar Country. In 1994 zette Mary Chapin Carpenter dit nummer op de plaat.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 Well, something happens when you find someone who makes you feel like you can do no wrong. van Marie, uh, Mary Chapin Carpenter en Tender When I Want To Be. In het eerste uur hoorde je in Nashville Legends natuurlijk Joop al heel uitgebreid over deze meneer vertellen. Maar we doen het nog even dunnetjes over. 1977, Kenny Rogers en Lucille. Nashville Radio Show. Robbing the vault of more golden classics. In a bar in Toledo, across from the depot. On a bar stool she took off her ring. I'd get closer So I walked on over I sat down and asked her her name When the drinks finally hit her She said I'm no quitter But I finally quit living on dreams I'm hungry for laughter And here ever after I'm after whatever the other life brings I saw him and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. He started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times whiskey I thought how she'd made him look small From the lights of the barroom To a rented hotel room We walked without talking at all She was a beauty But when she came to me She must have thought I'd lost my mind back time after time You picked a fine time to leave me, Lucy With four hungry children Helaas is hij niet meer onder ons, maar zijn muziek blijft uiteraard bij ons.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 Ik eh, kijk regelmatig op eh, internet op de Facebookpagina van de Country Journal. En dat is een, eh, site die eigenlijk zich eigenlijk helemaal bezighoudt met Australische artiesten. En er is dit er eentje van. Ik vond het een lekker nummer, dus heb ik hem voor jullie uitgekozen. Susan Moranti en Some Loving Left To Do. Day takes off her Even een rustpuntje hier bij de National Radio Show. Susan Moranti en Some Loving Left To Do. En muziek uit Nederland ontbreekt natuurlijk nooit bij de National Radio Show. Saskia en Serge, jawel. En Baby, I'll Give You Everything. I woke up this morning. Saskia en Serge en Baby, I'll Give You Everything. Ja, dan moet je mee uitkijken hoor, dat niet al te veel weggeeft. We gaan nog een keertje naar onze maandartiest George Strait met een nummer uit 1989. Het is de derde single die werd uitgebracht van het album Beyond the Blue Neon. En is vernoemd naar de begeleidersband van George, want die heet The Ace in the Hole Band. Dus mag je drie keer raden hoe het nummer heet. En ga ik je vertellen. Ace in the Hole. Dit is de Nashville Maandartiest. You got to have an ace in the hole. A little secret that nobody knows. Life is a gamble, a game we all play. But you need to save something for a rainy day. You've got to learn to play your cards right. If you expect to win in life. the way you want to go. In money or love or all the above, have a little more than what you show. When life deals out a surprise, have a few surprises of your own. No matter what you do, no matter where you go that nobody knows. Life is a gamble, a game we all play. But you need to say something for rainy day. You've got to learn to play your cards right voor je van het Spotlight-album Hand Sewn Homegrown van Linda Ronstedt. En suggesties voor een volgend Spotlight-album mag je natuurlijk altijd aan ons laten weten via info.nashforradio.nl en schrijf dan eventjes in je e-mail om welke artiest, welk album en welke vier nummers het gaat. Maar je mag natuurlijk ook even een voicemail, sms of whatsapp sturen naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 44375. Gaat dit te snel? Kan je het ook allemaal op www.nashforradio.nl terugvinden. Ik zei het al, Handsome, Homegrown van Linda Ronstadt. Achter elkaar It's About Time en daarna een nummer geschreven door Randy Newman. En dat is Bad No One Ever Heard is Bad. Dit is het Nashville Spotlight Album. It only seems like yesterday We got a restless look We said goodbye in the same question me, but I know where they hide the key under the welcome mat. There's no better place than that. Don't know how long I've been gone. All I know is it's been too long and I'm off track. That's why I'm coming back. when I see almost gone From the station I grew up on I'm getting closer now So I turn it up real loud It's funny how a little thing like that it all come rushing back They say it's not the same But to me it will never change When I see the lights of my hometown was uit 2005 uit Canada. Aaron Lines en Lights of My Hometown. Het zit er wel rap. De Nashville Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog wat voor je klaarstaan van Fuzzy and the Rust Bells en That Sweet Song.